Vooral in het centrum en het zuidelijk deel van de stad lag veel rotzooi. Daar was de vrijmarkt. Er lijkt nauwelijks gehoor te zijn gegeven aan de oproep van waarnemend burgemeester Ascher om zelf de rommel op te ruimen in speciale oranje vuilniszakken die waren uitgedeeld. Ook in Den Haag is de staking van de stadsvegers voorbij. Daar werd na de Koningin de Nacht al een keer geveegd om de grootste rommel weg te halen. In Eindhoven heeft de politie een groep van 27 Feyenoord-fans de stad uitgezet. Ze zijn overgedragen aan de politie van Rotterdam. De Eindhovense burgemeester kondigde vanmiddag een noodverordening af... omdat hij informatie had dat Feyenoord-hooligans naar zijn stad zouden komen om rellen te veroorzaken. Door de noodverordening kunnen maatregelen worden genomen tegen iedereen... die door zijn kleding of gedrag herkenbaar is als Feyenoord-supporter... De 27 Feyenoord-aanhangers die in de binnenstad werden gesignaleerd... werden eerst een poosje in de gaten gehouden. Na een paar uur werd besloten ze de stad uit te zetten. De ministers van Financiën van de 16 eurolanden spreken zondag in Brussel over een hulppakket voor Griekenland. Het bevat naar verwachting meer dan 100 miljard euro aan leningen. Duitsland als grootste economie van Europa en dus ook als grootste betaler stelt wel strenge voorwaarden. Zo moet Griekenland met een fors bezuinigingspakket komen. Het weer, is droog, koelt af tot 6 graden.